Komt door de importheffingen van president Trump, zegt verslaggever Aida Brands. Veel minder goederen worden vanuit eh, China naar eh, Amerika verplaatst. Dat is dus direct voelbaar. Maar het is ook dat die Chinese boten vervolgens ook nog eens een extra heffing moeten betalen. Dus dat zorgt voor ontzettend veel gedoe. Dus we wachten gewoon even. Om je een idee te geven, er zijn nu meer containerschepen geschrapt dan op het hoogtepunt van de coronatijd. Een Zweedse journalist die een maand geleden in Turkije werd opgepakt voor het beledigen van president Erdogan... is veroordeeld tot 11 maanden voorwaardelijke celstraf. Dat betekent dus dat hij in principe niet naar de gevangenis hoeft. Toch blijft hij voorlopig vastzitten, want er loopt nog een tweede zaak tegen hem. Daarin wordt de journalist verdacht van terrorisme en kan die drie jaar cel krijgen. De Zweed werd opgepakt in Istanbul toen hij verslag wilde doen van de arrestatie van de burgemeester van die stad. Hanna May is de vervanger van S10 op de bevrijdingsfestivals. Ze treedt als ambassadeur van de vrijheid op in Assen, Den Haag, Amsterdam en Roermond. S10 heeft afgezegd vanwege privéomstandigheden. En bergbeklimmers op de Mount Everest kunnen vanaf nu drones tegenkomen. Die moeten het werk van Sherpa's, die als gids meeklimmen en veel spullen dragen, makkelijker maken. De drones kunnen 20 kilo dragen en vliegen tot een hoogte van 6000 meter, vertelt correspondent Davy Boerema. Het zou normaal 6 uur duren als je dat klimt met met al die bagage op je rug. Hartstikke zwaar natuurlijk. Voor die drone is het maar 15 minuten vliegen. En extra mooi, want dan dan tillen ze dat dus omhoog. Maar ze moeten ook weer terugvliegen. En op de weg terug nemen ze het afval mee wat daar op die berg ligt. Maar klimmers en sherpa's moeten nog steeds een hoop zelf doen. De top van de Mount Everest ligt 2800 meter hoger dan de drones aankunnen. Het weer, ja, het is officieel de eerste zomerse dag van 2025. Het is nog steeds een graad of 25. Alleen in het noorden en langs de kust is het iets koeler. En morgen waarschijnlijk de tweede zomerse dag van het jaar. Veel zon en maxima van 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral wat korte dagelijkse files in Noord-Holland... de meest oponthoudt nu op de A4 van Amsterdam en Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd.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 Israël heeft sinds de val van het regime van Assad vorig jaar al honderden keren Syrië gebombardeerd. De deal tussen Oekraïne en de Verenigde Staten lijkt zo goed als rond te zijn. Dat zegt de premier van Oekraïne. Details over de afspraken die zijn gemaakt zijn nog niet bekend. De VS wil graag grondstoffen uit Oekraïne in ruil voor veiligheidsgaranties. De zangeres Hanna May vervangt S10 volgende week op de bevrijdingsfestivals. S10 zei gisteren haar optredens af vanwege privéomstandigheden. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden.